Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Kredietbureau Moody's heeft twee grote Franse banken een lagere beoordeling gegeven. Het gaat om Société Générale en Crédit Agricole. Ze hadden al niet de hoogste waardering en zijn nu allebei nog een stap omlaag gezet. De twee banken hebben voor miljarden aan Griekse staatsobligaties. De financiële wereld houdt steeds meer rekening met een Grieks bankroet. De VS en China hebben de Europese leiders opgeroepen om de eurocrisis in te dammen... President Obama wil dat het monetaire beleid beter wordt gecoördineerd en premier Wen Xiaobo zegt dat China de eurolanden wil helpen, maar dan zijn wel snelle maatregelen nodig om uitbreiding van de eurocrisis te voorkomen. De politie heeft vier mannen opgepakt die ervan worden verdacht betrokken te zijn bij het beschieten van een politieauto in juli. Medewerkers van het KLPD gaven toen een stopteken aan een gestolen bestelbus op de A16, waarop de bus met hoge snelheid richting Breda reed. Bij een druk winkelcentrum in Prinsenbeek werd vanuit de bestelbus op de politieauto geschoten. De agenten en hun auto werden niet geraakt. Later die dag werd de bus met daarin 100 kilo aan henneptoppen teruggevonden in Breda. In een kliko trof de politie een vuurwapen aan. Op Schiphol is een man opgepakt die met 154.000 euro naar Turkije wilde vliegen. De Rotterdammer wordt verdacht van witwassen. Een beveiligingsmedewerker vond tijdens een controle een rol van 50.000 euro in de schoen van de man. In zijn tas bleek nog eens 104.000 euro te zitten. De Rotterdammer is opgepakt omdat hij geen geloofwaardig verhaal had over de herkomst van het geld en de omvang van het bedrag. Dan nog het weer. Vanuit het noordwesten toenemende bewolking. Later gevolgd door regen. Dat is vooral in het noorden van het land. Het wordt 15 tot 18 graden. De komende dagen is het droog met ruimte voor zon. In het weekend wordt het weer wisselvallig. Dit was het NOS Dit is John Sahoka van de ANWB. Files in de Randstad staan onder meer op de A4 naar Amsterdam bij Zoeterwoude-Rijndijk 3 kilometer. A8 richting Amsterdam, daar staat 5 kilometer voor knooppunt Koenplein. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Beverwijk en Knoopend 7 kilometer. En op de ring Amsterdam de A10 tussen Geuzenveld en Knoopend de Nieuwe Meer 4. A12 Den Haag naar Utrecht 10 kilometer langzaam rijden tussen Zevenhuizen en Bo Bodegraven. Op de A15 Rotterdam naar Gorkum, daar is een ongeluk gebeurd bij Sliedrecht. Daar staat inmiddels 6 kilometer en de linkerrijstok is daar dicht. A20 richting Gouda tussen Schiedam en Knoopend Terbrechtseplein 5. En eh, verderop nog eens een keertje 5 kilometer voor Knoopend knooppunt Gouwen. A27 Breda naar Utrecht tussen Nieuwendijk en Noordloos 15 kilometer door een ongeluk. De weg is daar dicht bij knooppunt Gorkum. Het verkeer wordt daar omgeleid via knooppunt Deil over de A15 en de A2. Op de A27 Almere naar Utrecht bij Bilthoven 4 kilometer.